Het ministerie van Gezondheid eh, heeft het tot zover vandaag over tien doden en tientallen eh, gewonden. Dit zijn luchtaanvallen in Zuid-Libanon, in Saida, in Stura, in de Bekaa-vallei. Dus echt op heel veel verschillende verschillende plekken. En ook op plekken die niet eerder zijn aangevallen. Volgens Libanon zijn bijna een half miljoen inwoners gevlucht voor de Israëlische aanvallen. Bij een buskaping in Los Angeles in Amerika is een passagier doodgeschoten. De enige andere passagier en de buschauffeur raakten niet gewond. Een gewapende man dwong de chauffeur een uur lang verder te rijden. De kaper werd opgepakt nadat agenten de bus met een spijkermat hadden gestopt. Het is over en uit voor Bristol in Nederland. Die schoenenzaak ging afgelopen zomer failliet. En meerdere partijen met interesse om het bedrijf over te nemen zijn nu afgehaakt. Onder meer omdat de schoenenwinkel meerdere keren een uitverkoop hield om geld op te halen. Ook werd een deel van het personeel al naar huis gestuurd. En misschien wordt er de komende dagen super vaak bij je aangebeld door kleine verkopers. Honderdduizenden kinderen gaan de deuren langs om kinderpostzegels te verkopen. Dit jaar bestaat de kinderpostzegel 100 jaar. En daarom werd vanochtend een speciale jubileumeditie onthuld. En die is anders dan anders. Er zit dus een, eh, een QR-code op waarmee je dus een, eh, een, boodschap naar de ontvanger van jouw post kan sturen. Dus, eh, en dat is, ja, dat is, ik heb dat nog nooit gezien. Ik weet niet of het in het buitenland bestaat. Misschien zijn we wel uniek in de wereld, maar ik weet het niet. Dan gaan we naar het weer. Zometeen komt er veel regen aan. Tot later vanavond en vannacht blijft het plensen. Het is een graad of 16. Ook de komende dagen blijft het nog herfstachtig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint. De meeste files veroorzaken een paar minuten oponthoud. Alleen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heb je voor knopen de Nieuwe Meer bijna 10 minuten tijdverlies. Dat komt door werkzaamheden op de Ring Zuid. En op de A9 rijdt het langzaam van Alkmaar naar Diemen voor de afrit AMC.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 Volgens het Israëlische leger is de strijd in een nieuwe fase beland. De zaak tegen medewerkers van een Friese jeugdzorginstelling is van de baan. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare handelingen door het personeel. Drie oud-cliënten hadden aangifte gedaan van mishandeling. De meeste EU-landen willen de beschermde status van de wolf aanpassen. Daardoor wordt het in bepaalde gevallen mogelijk de wolf te verjagen of af te schieten. Het weer wisselvallig, verspreid over het land zijn er wat buien. Morgen ook regen en veel wind, dan is het zo'n 18 graden.